Freddy van met het NOS-journaal. In Argentado. Hij werd begin vorige maand voor het laatst gezien... bij een actie van een inheemse bevolkingsgroep, de Mapuche. De Mapuche-indianen eisen land terug... dat nu in handen is van de Italiaanse kledingfabrikant Benetton. Getuigen zeggen dat Maldonado werd gearresteerd. De politie ontkent dat. In Venlo zijn vier mensen opgepakt die een bouwplaats van een nieuwe Turkse moskee hadden bezet. Ze waren het dak van de moskee opgeklommen en hadden spandoeken opgehangen met teksten als geen moskee in onze wijk en Nederland is van ons. De arrestanten maken deel uit van de extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet. Die bezetten eerder moskeeën in Leiden en Dordrecht. Volgens de organisatie wordt de moskee betaald door Dianet. Dat is een Turks staatsorgaan dat imams in het buitenland betaalt. Vertrekkend PvdA-voorzitter Spekman vindt dat mensen zijn opgehitst tegen de nieuwe burgemeester van Arnhem, Ahmed Makouche. PVV-leider Wilders en voorman Baudet van Forum voor Democratie zijn daar volgens Spekman op Twitter mee begonnen. Dat zei hij in het radioprogramma Kamerbreed. Drie actievoerders van de anti-islamitische actiegroep Pegida verstoorden gisteren Marcouche installatie. Max Verstappen is op het circuit van Monza bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië tweede geworden. Lewis Hamilton werd eerste. <clears throat> Verstappen start morgen niet vanaf die tweede plaats, want door diverse veranderingen aan zijn wagen heeft hij gridstraf gekregen. Hij start nu morgen als nummer 14 aan de race. En Wilco Kelderman is in de Vuelta naar de derde plaats opgerukt. De 14e rit werd gewonnen door de Pool Rafael Maika. Chris Froome gaat nog steeds aan kop. Tweede is Vincenzo Nibali. Het weer, vooral in het binnenland nog verspreid een paar buien. Vannacht is het droog, kans op nevel en mist.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 hele, hele goede avond Zandvoort. We zijn weer terug en we zijn in de tweede week van de Euro Breakdown. Hebben jullie er net zo zin in als ik? Jongens, echt waar, het weer is prachtig. Het is geweldig, jongens. Ik heb vandaag de hele dag lekker op de squeeze gaan, oude auto's kijken. Ik weet niet hoe jullie je dag hebben ingedeeld, maar mijne was echt top. Jongens, Zoals ik net zei, tweede week van de Euro Breakdown. Er zijn weer een eh, boel veranderingen geweest ja, in de Euro Breakdown. Er zijn een, eh, ja, wat nieuwe nummers bijgekomen. Je hoorde net de nieuwkomer van deze week. En toch denk ik wel ja, heel goed genoteerd. Uh, van 0 is hij gelijk op plek 36 binnengekomen. Avicii featuring Sandra, Sandro Cavazza Without You. Dat is ja, een van de nieuwste tracks. En uh, ja, Avicii kennen wij natuurlijk ook wel beter als eh, Tim Bergling. Hij scoort, scoort, een tijdje terug en, ja, in ons wat de ene hit naar de andere. En eh, ja, zijn eerste hit eh, stond ook wel bekend als Bromance. En eh, die ja, in de zomer van 2010 alweer. Dat is alweer een klein zeven jaar geleden. En hij heeft de notering gehad in de top 40 van 21 weken. En hij heeft in ieder geval op tweede plaats gestaan. Ook heeft hij samen met Tom Hanks een top 10 hit gescoord. dat nummer noemen we ook dan wel Blessed. En ja, dat is in het najaar van 2011 geweest. Die heeft de negende plaats bereikt. Ja, Avicii, ik, ik denk niet dat ik heel veel meer over deze beste man hoef uit te leggen. Even heel kort, eh, ja, we gaan eh, door. Eh, we gaan naar nog zo'n geweldige knaller gaan we toe. Die ook vrij hoog ja, in de lijst is binnengekomen. Ja, en ik, ik ben benieuwd of jullie hem kennen. Ja, ik haal deze even weg. We gaan naar onze heerlijke stiekem filler toe. Als die wil opstarten natuurlijk. Altijd wel wat technische mankementjes, altijd wel bekend. Even kijken. Doet hij het zo? Ja, Propellerheads. De spionagefiller van dit geweldige programma. Zoals ik net zei, eh, we gaan eh, zo door eh, naar Marshmallow. Ja, Marshmallow zullen jullie waarschijnlijk niet kennen. Maar eh, jullie kennen Galit, kennen jullie wel. Galit eh, had eh, afgelopen week stond hij al twee keer stond hij in de Euro Breakdown genoteerd. Ook vrij hoog. Is ja, ook niet meer weg te denken eigenlijk uit deze lijst. Galit, ja, ik, ja, hij staat ook wel beter bekend als Galit Robinson. En hij wordt in de vroege zomer van 2016 door Billboard gezien als, ja, hoe zeg je dat, ja, emerging artist noemen ze dat dus. En met zijn track Location bereikt hij in begin 2017 de top 10 eh, van de R&B hitlijsten. En eh, hij maakt daarna een korte tour door de Verenigde Staten en doet met zijn eh, uitverkochte shows. Op 3 maart verschijnt, hij, verschijnt ook zijn ja, debuutalbum American Teen. En het album dat komt direct in de top 10 ook weer van de Amerikaanse albumlijst. Dus ja, hij is niet meer weg te denken. Ehm, en ja, nogmaals, zoals ik al zei, dan ja, gaan we die plaat maar eens even luisteren. Marshmallow featuring Galit met Silence. We komen zo weer terug. We gaan kijken wat we dan weer voor mooie hits voor jullie klaar hebben staan. Ik hoop dat jullie erbij blijven. Dankjewel. Galit met Silence en Marshmallow. Yeah, I'd rather be a lover than a fighter. Cause all my life I've been fighting. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been lying And I never had someone to come on. so used to shit. Love only left me alone, but I'm at one with the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. Can't show me so asking for favors. My whole life I felt like a burden. I think too much and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm tired of caring. Loving never gave me a home. So I sit here in the shower hands. I found peace in your vibes. can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been silent for too long. Ja, je hoorde Galit hoorde je met eh, ja, zijn eh, ja, nieuwe track Silence samen met Marshmallow. Ja, Marshmallow, ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik, ik moet zeggen, hij heeft het zeer, zeer goed gedaan. Hele lekkere plaat. Zeker een eh, nummer waar wij vaker gaan naar luisteren. En eh, ja, als je gaat kijken, hij is eh, van 0 is hij binnengekomen op plek 34. Dus in een week tijd is hij al ja, op, naar plaats 34 toe gegaan. Dat zegt ook natuurlijk wel wat over de kwaliteit van het nummer. Dan hebben we ja, sowieso nog een nieuwkomer. ons natuurlijk al wel wat, ja, wat beter bekend, om het zo te zeggen. En dan hebben we het over ja, onze eigenste Justin, Justin Bieber. En Justin Bieber ja, is, eh, is natuurlijk eh, ja, op verschillende manieren bekend. Eh, hij is positief in het nieuws geweest, negatief, negatief in het nieuws geweest. Hij zou met pensioen gaan. die man, de beste man is denk ik al meer miljoenen waard dan eh, ja, alle andere artiesten hier eh, in Nederland bij elkaar. Maar ja, dat heb je natuurlijk als je eh, in Amerika een track uitbrengt. Dan, ja, dat, dat, dat, explodeert gewoon. Dat is gewoon een, een knaller geweest. Hij heeft nu samen met een medewerker, ja, hoe zeg je dat? Een, een, andere artiest, Blood Pop. Een, ja, wel wat lugure naam al mag ik het zelf zeggen heeft hij een nieuw nummer uitgebracht. En dat nummer dat noemt hij Friends. En daar gaan wij nu naar luisteren. En dan gaan we straks om half acht nemen we nog even de top, eh, in ieder geval nummer 40 tot en met 20 door. Om te kijken wat er alvast veranderd is deze week. Ik hoop dat jullie er klaar voor zitten. Want we gaan luisteren naar Justin Bieber, featuring Blood Pop met Friends. I was wondering about your mama Did she get that she wanted? So that car that gave her problems. I'm just curious but her am honest. Though you're wondering why I've been calling. Like I got ulterior motives. Though we didn't end this so good. But you know we had something so good. I'm body to hold you tight since I left. Since I left, wondering if you think about me. Actually, don't answer that. Though you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. Though we didn't end this so good. But you know we had something so good ulterior motives. No, we didn't end this so good. But you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Tonight, And I see you got what I wanted. Baby, you got what I like. je hoorde Came Here For Love. Nou, echt waar jongens, als dat geen lekker nummer is, dan weet ik het ook niet meer. Ja, jullie horen natuurlijk een papiertje op de grond en dat betekent maar één ding. We gaan de top 40 eens even doornemen, de Euro Breakdown. Jouw top 40 met de beste Europese nummers samengesteld door uh, Alle landen weer afgezocht. En ik moet zeggen, er zijn wel weer wat, eh, wat, wat dijgers en wat stalen, sorry, wat stijgers en wat dalers. Zo, goedemorgen. Blijft er even eentje hangen. En eh, we gaan hem even doornemen, want we gaan eens even kijken eh, wie eh, er ja, van nummer 40 tot en met 20, 21, ja, wat is er allemaal gebeurd? Nou ja, op nummer 40 staat deze week Kendrick Lamar. Is een plaatsje gezakt met zijn nummer Humble. Ed Sheeran Shape of You is ook weer vijf plaatsjes gezakt. Is van plek 34 naar plek 39 toegegaan. Um, deze week kunnen wij DJ Gala featuring Justin Bieber, Chance the Rapper, Lil Wayne en Quavo met I'm the One terugvinden op plek 38. Vorige week was hij nog op plek 31 terug te vinden. Als we gaan kijken naar plek 37, ja, daar kunnen wij terugvinden op eh, Imagine Dragons met Believer. Stond vorige week nog op 35, twee plaatsen gezakt. Nou, zoals we net ook hebben gekeken, eh, op eh, plek 36 nieuw binnengekomen. Deze week is Avicii featuring Sandro Cavazza met Without You. En op plek 35 vinden wij onze Miley Cyrus. Vorige week stond hij nog op plek 32 in de Euro Breakdown. We gaan kijken naar plek 33. Daar eh, staat Camilla Cabello met Crying in the Club. En eh, ja, die stond vorige week op eh, plek 28. Is langzamerhand haar uittreden aan het doen in de Euro Breakdown. Maar ik hoop dat we haar volgende week natuurlijk nog wel even een keertje kunnen draaien. Eh, gaan we kijken naar plek 32. Daar kunnen wij Macklemore featuring Skylar Grey met Glorious kunnen we die terugvinden. Is zes plaatsen gestegen. Er stond vorige week stond hij op plek 38. Dus ja, nogmaals plek 32 waar wij Macklemore kunnen terugvinden. En gaan wij kijken naar plek 31 komen we uit op Shawn Mendes met zijn ja, ja, welbekende, misschien ook wel grijs gedraaide plaat... There is nothing holding me back. Tot vorige week op plek 25, is zes plaatjes gezakt in de Your Breakdown. Dus dit was eh, de notering van nummer 40 tot en met 31. Dan gaan we door naar plek 30. Plek 30 wordt eh, door eh, Galit nog steeds afgedwongen dat met zijn prachtige nummer Location. Galit is goed vertegenwoordigd in de Euro Breakdown. Als je gaat kijken door Europa heen, worden zijn platen overal gedraaid. Een artiest die je zeker in de gaten moet houden. Is weliswaar een plaatje gezakt Stond vorige week nog op plek 29, maar zeker niet minder daarom. Wie zijn plek heeft ingenomen, daar hebben we net eh, ook nog naar geluisterd. Dat was onze vriend Justin Bieber en Bloodpop met zijn nieuwe nummer Friends. En eh, die is van, dus vanuit 0 is hij op 29 binnengekomen. Een hoge notering, goed, goed binnengekomen. Ik verwacht dat we deze zaterdag komende weken zeker nog wel gaan horen. Dan gaan we kijken naar plek 28. Daar vinden wij op eh, Sigala met Elia Era. Came Here For Love. Het lekkere nummer waar we net naar geluisterd hebben. Vier plekjes gezakt sinds vorige week. Stond op plek 24. Plek 26, daarop vinden wij Liam Payne featuring Quavo. Quavo is ook niet de enige keer dat hij natuurlijk in de lijst staat met dat nummer Strip That Down plek 25 vinden we Lion met I Like Me Better. Is een plaatsje gestegen sinds de laatste keer. Stond vorige week op plek 26. En plek 24 vinden we Robin Schultz featuring James Blunt met OK 3. Zo, één plaatsje gezakt. Stond vorige week in de notering op 23. Plek 23 is eh, ja, overgenomen door uh, Camilla Cabello featuring Young Thug. En dat is met het nummer Havana. En eh, ik heb me een klein beetje erin verdiept. Eh, Camilla eh, ja, is, is, is ja, niet heel veel over, kon niet heel veel over vinden. Maar dat houden jullie nog zeker, houden jullie dat nog van me te goed? Ik ben even nu wat, ja, wat informatie er aan het bijpakken van ja, onze Young Thug. En ja, onze Young Thug is dat ook wel beter bekend als Jeffrey Lamar Williams. En hij trekt na het uitbrengen van een aantal mixtapes de aandacht van Gucci Mane die hem een plaatcontract aangegeven heeft. En tot het najaar van 2013 debuteert hij met zijn eerste single Stoner. En sindsdien heeft hij een aantal commerciële mixtapes afgeleverd... maar is er nog geen debuutalbum van de rapper verschenen. Dat staat voor 2017 op de planning met als voorlopig titel... Eh, kijken, High Tunes. En ehm, eens even kijken, ondertussen is zijn naam... Ja, was eigenlijk in eind maart al terug te vinden op eh, Heatstroke. Een samenwerking met Calvin Harris, Pharrell Williams en Ariana Grande. Ook werkt hij in deze zomer samen met Camilla Cabello... met de track Havana, waar wij eh, ja, zo naar gaan, eh, gaan luisteren. Ik ga hem er even eh, bij pakken. Eens even kijken, waar staat onze lieve, lieve Havana? Ja, we hebben hem gevonden. Ik ben benieuwd wat jullie er gaan vinden. Ik, gisteren heb ik hem eigenlijk voor het eerst geluisterd. Het was een nogal aparte track, vond ik. maar hoort hier zeker thuis. Dus Camille Camello featuring Young Talk met Havana. zei toch, het is een, eh, een aparte track, maar hoort zeker, zeker, zeker, zeker thuis in, eh, ja, in de Euro Breakdown. Hij is, eh, even kijken, deze week is hij terug te vinden op plek 23. hij is 10 plaatsen gestegen. Want hij stond, vorige week stond hij nog op plek 33. Dus die heeft een flinke inloop gemaakt. Waardoor ik dus, wat ik net ook al zei, waardoor ik wel verwacht dat we dit nummer nog ja, vaker gaan horen. We gaan eh, zo door eh, met, eh, ja, even kijken, de notering. Even kijken, we zitten nu op plek 22. Daar staat Selena Gomez featuring Gucci Mane met Fetish. Tot vorige week nog op plek 19 is dus drie plaatsjes gezakt in de notering van de Euro Breakdown. Rita Ora met George Song is terug te vinden op plek 21. En vorige week stond ze ook op 21. Dus ja, we hebben het al afgesproken. We hebben een vast woord hebben we hier. Dat heet rotsvast. En daarmee gaan wij ook eh, verder aan de slag. We gaan nu luisteren naar eh, Rita Ora eh, met Your Song. En ja, daarna gaan we verder natuurlijk met de Euro Breakdown. Nou, de enige echte hitlijst in Europa. Ik ben benieuwd wat ja, jullie inbreng is. En ja, wat jullie nog meer zouden graag willen zien, horen. In ja, die al mooie, mooie, mooie Euro Breakdown. Ik, ik zou zeggen, joh, we, gaan er niet, we gaan niet meer te veel praten. We gaan gewoon beginnen met Rita Ora. Your Song, Rita Ora. We zijn zo weer terug. I woke up with a fear this morning. But I can taste you on the tip of my tongue. Alarm without no warning. You're by my side and we've got smoke in our lungs. Last night we were way up, kissing in the back of the cab. And then you say that record on again. I don't wanna hear sad songs anymore. I only wanna hear love songs. I found my heart up in this place tonight. Don't wanna sing mad songs anymore. Only wanna sing your song. Cause your songs got me feeling like I'm, I'm in love, I'm in love, I'm in love. Yeah, you know, your songs got me feeling like I'm. No fear, but I think I'm falling I'm not proud, but I'm usually the type of girl that would hit and run. no risk, so I think I'm all in. When I kiss your lips through my heart. wie zouden er niet verliefd worden op dit nummer? Rita Ora met Your Song. Ja, en ehm, als er één iemand is die ook niet meer weg te slaan is uit de Euro Breakdown... Ja, dan heb ik het over niemand minder dan onze eh, eigenste eh, Charlie Puth. Ik zeg wel onze eigenste, maar vanuit de Engelse kant natuurlijk. Ehm, ja, Charlie Puth. Ik, eh, ik, weet niet wat jullie precies van hem weten. Maar eh, Charlie Puth eh, die, die, plaatst vooral akoestische versies van hits op zijn YouTube kanaal. En ja, dat brengt hem in januari op 2012 op de Amerikaanse TV. waar hij het nummer Need You Now, origineel is dat van Lady Antebellum. Ik weet niet of jullie dat nog kennen. Een prachtige band. Hele goede band, by the way. Als ik me niet vergis, zijn die zelf nog op het Eurosong Festival geweest, Lady Antebellum. Maar daar kan ik me, daar kan ik me over, over vergissen. Maar ja, eh, verder in ieder geval eh, met, eh, met onze Charlie Puth. hij heeft inmiddels, ja, inmiddels is in ieder geval de in New Jersey geboren zanger. En heeft, een platencontract bij Atlantic. En hij brengt in het begin 2015 zijn eerste hits uit met Marvin Gaye. Dus Let Marvin Gaye and Get It On. En ja, daar is hij samen met Megan Trainer te horen. Poet werkt ondertussen voor Trey Songs, Jason Derulo en Lil Wayne met Wiz Khalifa en eh, de track See You Again. Op de soundtrack van Furious 7. Nou ja, we weten allemaal wel hè, het nummer See You Again, waarom dat nummer gemaakt is. Paul Walker, ja, eh, tragisch om het leven gekomen in een ongeluk. Nou, hier heeft hij dus eh, aan, eh, aan mee mogen werken in een van de, ja, de volgens mij de, de ene laatste versie volgens mij van de Too Fast, Too Furious. Ook wel apart eh, ook, ook wel, ja, apart hoe, hoe, ver die films eigenlijk door zijn gegaan en hoe populair dat eigenlijk blijft. Maar ja, weet je, wat goed is, is goed en dat moet je ook zo houden. Ehm, ja, dat nummer dat, waar we het eigenlijk dus net over hebben, dat is in, de, in ieder geval top 40 binnengekomen. En je mag drie keer raden. Nou, eigenlijk verraad ik het al een beetje. Welk nummer die binnen is gekomen. Hij werd gewoon in één keer een top 3 hit voor Samen met Megan Trainor eh, maakt hij eh, de track Marvin Gaye en verschijnt op 29 eh, januari 2016. dat is zijn debuutalbum verschenen, Nine Track Mind, waaronder One Call Away, We Don't Talk Anymore. En dat samen met Selena Gomez en Dangerously als singles worden uitgekozen. Met Attention verschijnt in april 2017 een nieuwe single van de voorloper van een tweede album. Ik ben eigenlijk wel, ja, wel benieuwd wat dat tweede album van hem gaat brengen. Want Charlie Puth heeft is, ja, in, korte tijd moet je eigenlijk dat hij zich in twee jaar tijd gewoon helemaal heeft opgewerkt. En die man die is gewoon niet meer weg te denken uit de hitlijsten. Ook uit de Euro Breakdown is hij eh, absoluut niet meer weg te denken.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 Whole squad getting that, getting that. Please say it ain't true. I had to go and cop two. Hell, now we can't fit in that. Wild ones, like we fresh out the cage. Showtime, baby. Fresh off the stage. Bad little mama, fresh off the page. Front like you love, but you know that you hate it. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Ooh. Yeah, you know no better. Say you're different, who you kidding? Yeah, you know no better. Ooh, save that talk for the ones who don't know no better. Cause baby, I know you. Cause baby, I know no better. on my whip. Whipping that, whipping that, whipping that. Yellow and the purple on mix. Mixing that, mixing that, mixing that. Got my bitch from the tropics. Yeah, you know where she sitting at. Taking shots, one bottle at the bottle at the bottle. Hell no, we ain't sipping that. Wild ones, like we fresh out the cage. Showtime, baby, fresh off the stage. Bad little mama, fresh off the page. Front like you love, but you know that you hate it. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Ooh, yeah, you know no better. Say you're different, who you kidding. Yeah, you know no better. Ooh, say that talk for the ones who don't know no better. Cause baby, I know you. chips. Ice cream gave her chills. Ice cream. Too much cash, pay the bills. I make a rock Mercedes. I can afford the latest. Baby, ignore the raiders. Just pull up, we pop out, we raging. No, no better. Stack my bread up. Stack. Don't get fed up. No. Ain't gon' let up. You told me to shut up. But I'ma do better. It's not my race. Get out my face. Drop my case. Which way? ways. Yeah, you know no better. Say you're different, who you kidding? Yeah, you know no better. Ooh, say that talk for the ones who don't know no better. Cause baby, I know you better. such a long, long, long time to feel it. Swallowed by the waters around me. I know I took so many wrong, wrong, wrong turns to see it. Whoa, but I danced through the blisters at night and I laughed till I cried and cried. I ran till my feet couldn't run no more. And I sat till my lungs were burning till I know I'm alive, alive sit till I can't hear your voice no more. Suddenly, this. A green flash is zipping right where I'm standing. A sunlight cut into the bone, bone, bone. Start the healing. Oh, right. When I danced through the blisters at night, and I laughed till I cried and cried. I ran to my feet, couldn't run no more. And I sang till my lungs were burning, till I know I'm alive, alive. And I said till I can't hear. Dat is daar nog eens een openen. Ik vond hem zelf ook wel leuk. Ja, je hoorde eh, eerder, eh, hoorde je, voordat we natuurlijk eh, doorgingen naar deze prachtige nummers. In eerste instantie hoorde je op, even kijken, nummer 20, Charlie Puth staan. Was een plaatsje gezakt, stond vorige week nog op plaats 19 met zijn hit Attention. Even kijken, deze week staat op plek 19 en staat Major Laser met Travis Scott, Camilla Cabello en Quavo, No No Better. En stond vorige week nog op plek 20 dus hij is er een plaatje gestegen. En ja, dan, zijn we aanbeland, aanbeland bij het nummer. En dat is ook wel van een artiest waar ik heel eerlijk moet zeggen... Ja, ik vind het echt een topartiest. Ik had niet verwacht dat hij het echt zo ver zou schoppen. Want dan hebben we het in eerste instantie hebben we natuurlijk over eh, James Arthur... met zijn eh, ja, prachtige samenwerking met Rudy Mantle... Eh, met het nummer The Sun Comes Up. En ja, ik weet niet wat jullie weten van, van James Arthur... maar James Arthur die schrijft al vanaf dat hij 15 jaar is... schrijft hij al nummers. Arthur is ook al jaren daarna terug te vinden in verschillende bandjes. Dus dan moet je denken aan, aan Moonlight Drive... Savercade, Emerald Sky. En ehm, in 2011 doet hij auditie voor The Voice. Nou, dat doet hij in de UK. Maar hij valt ehm, en nou, in die ronde valt hij al af, dus ja, dat was niet zo'n succes. In 2012 denkt hij, joh, ik ga toch nog een keer proberen. En dat doet hij bij de X Factor, waar hij eh, ja, met het nummer van Telisa, We Are Young, met zijn eigen versie dus. Uh, ja, Telisa verovert. Ja, iedereen was echt tot in tranen geroerd. Het is natuurlijk best wel een sterk verhaal achter. De man heeft best wel wat meegemaakt en dat hoor je natuurlijk ook wel als hij zingt. In 2013 brengt hij eh, zijn eh, titelloze album uit. En dat is een, eh, even kijken, een jaar later ontstaat er kritiek op de zanger vanwege de homofobe tekst in het nummer Stay in Your Lane. In 2014 eh, werd duidelijk dat de samenwerking tussen Psycho en James Arthur is beëindigd. Daarna ging de zanger door diepe dallen en had hij zelfmoordneigingen. In september van 2016 verschijnt Say You Won't Let Go als voorloper van zijn tweede album Back From The Edge. De track wordt door, eh, ja, eh, ja, in ieder geval door een aantal radiostations uitgeroepen tot de alarmschijf. En groeit uit tot een van de 50 grootste hits uit de geschiedenis van de top 40. Dat Arthur is, dat blijkt in 2017 als hij vocalen leent aan Rudimental op de track Sun Comes Up, die we zojuist geluisterd hebben. Ja, nogmaals jongens, ik, eh, we, kunnen er eh, lang of kort eh, over kleppen, maar hij heeft het gewoon goed gedaan. En nogmaals, hij heeft, hij heeft, ja, hij heeft veel meegemaakt, dat, dat, hoor je gewoon terug in zijn muziek. Natuurlijk geen schande, maar ja, hij is weer back from the edge. Net als uh, ja, gaan naar het tweede album dat hij heeft uitgebracht. Dan gaan we verder, want ja, de Euro Breakdown is natuurlijk nog niet voorbij. Ik weet dat we nog maar 10 minuten hebben en dan is het eerste uur alweer voorbij. Ah, Ja, dat vind ik ook echt verschrikkelijk. Maar we gaan dat tweede uur gaan we ook geweldig in. Maar we gaan het eerste uur wel echt heerlijk afsluiten. En ja, hij stond 12 weken lang stond hij in eh, de hitparade stond hij op nummer 1.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 So, mama, don't stress your mind. don't Stress hoorde Jonas Blue en Mama. Echt waar jongens, wat een plaat. Ik ehm, weet niet of jullie eh, zijn, zijn tracks een beetje in de gaten hebben gehouden. Maar hij heeft ook een, eh, ja, toch wel, ja, misschien voor de, voor de anderen misschien wat onbekend. Maar hij heeft dus ook een eh, nummer, heeft hij gecoverd. Daar heeft hij zijn eigen versie heeft hij daarvan gemaakt. En dat is dan wel van eh, Tracy Chapman. En eh, ja, voor wie eh, Tracy Chapman niet kent, dat is een artiest vanuit de jaren 90. Ik kan me nog wel herinneren dat ik voor het eerst met, ja, met haar, in ieder geval met Tracy Chapman in aanraking kwam toen ik in groep 7 zat. En dat was eh, dan eh, voornamelijk omdat mijn, eh, ja, mijn, mijn juf, mijn, mijn juf, juf Alice, die, draaide dat, die draaide dan dat hele album. En Fast Cars, dat was gewoon een nummer, dat was wauw. Dat, dat, dat heeft zo'n indruk op me gemaakt, dat was echt geweldig. Dat, dat luisterde dan altijd tijdens het, het tekenuurtje dus eh, ja, juffrouw dankjewel eh, dank je wel voor het, eh, het, het, ja, het mij geven van deze onwijs mooie, mooie muziekervaring. Even ja, terug naar Jonas Blue. Jonas Blue is zelf afkomstig vanuit Londen. En hij haalt zijn muzikale aanknopingspunten uit een combinatie van pop en dance. Dus hij kijkt dan naar inspiratiebronnen als Felix Shaw en Lost Frequencies. frequencies met, ja, die ook wel bekend zijn met het nummer Are You With Me, Kaigo. Ehm, ja, is ook een onwijs bekende artiest natuurlijk. Meerdere platen uitgebracht die gewoon echt thuis horen in ja, de Euro Breakdown. Ehm, ja, met het nummer eh, Fast Car. Dat eh, een origineel nummer 1 eh, hit is geweest van Tracy Chapman. En dat was zelfs in 1988 zelfs. Ik, ja, ik leer haar zelf pas in de 90s kennen. blaast hij een, dan een van de favoriete nummers van zijn moeder nieuw leven in. Het levert hem en Dakota die de vocalen verzorgde begin 2016 zijn eerste top 40 hit op. En Fast Car staat totaal 24 20 weken in de top 40. Dus nog even twee keer zo lang als Despacito. En ehm, bereikt daarmee dus ook de derde plaats. Perfect Strangers met daarop de stem van eh, JP Cooper. En eh, later dat jaar komt, er zelfs nog, komt hij zelfs nog een plekje hoger in de lijst. Eh, in oktober verschijnt eh, By Your Side, waarop de Londense, ja, hoe zeggen dat? Wat is zijn naam? Ray voor de vocalen zorgt. En in 2017 eh, gaat eh, Jonas Blue de samenwerking aan met Australische zanger William Singh op de track Mama. Onder andere heeft eh, ja, Jonas Blue nog een aantal andere nummers uitgebracht. By Your Side, featuring Ray en ja... Even kijken, wat hebben we nog meer? Perfect Strangers samen met G.P. Cooper. Jongens, we gaan uh, alweer naar het tweede uur toe. Maar we gaan zo eerst even luisteren naar het nieuws. Ik, ja, ik ben echt benieuwd. We hebben onwijs mooie platen.